Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Afghanistan claimen de Taliban nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Die stad in het zuiden is na hoofdstad Kabul de grootste stad van Afghanistan. Kandahar diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban... voordat de islamitische terreurbeweging begin deze eeuw werd verjaagd door westerse troepen. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... zijn de Taliban met een snelle opmars bezig en wordt de ene na de andere stad ingenomen. Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears, treedt terug als haar bewindvoerder. Britney werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Hij zou eraan twijfelen of zijn dochter beter af is zonder hem, maar wil er ook geen openbare strijd over voeren. Het Duitse sportmerk Adidas verkoopt het Amerikaanse dochterbedrijf Reebok voor ruim 2 miljard euro. Adidas kocht het merk 15 jaar geleden voor ruim 3 miljard. Reebok had destijds een grote status met bekende uithangborden als basketballer Shaquille O'Neal en tennister Venus Williams. Maar onder Adidas vielen de prestaties tegen. De koper van Reebok is het Amerikaanse bedrijf dat ook eigenaar is van het kledingmerk Forever 21. Feyenoord en Vitesse zijn doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. Feyenoord won thuis net als vorige week met 3-0 van Luzern uit Zwitserland. Vitesse klopte Dundalk in Ierland met 2-1... nadat de thuiswedstrijd van vorige week in 2-2 was geëindigd. Vitesse moet nu in de laatste voorronde tegen Anderlecht. Feyenoord komt uit tegen Elfsborg uit Zweden. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Conference League. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 13.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 get behind the sun and cast his way. All I need's place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? but I just 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en... fire slaap het je won't stop, drop to an all flop. Hot cheese, queen of in independent sea. She got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door.